Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De KLM en Transavia houden hun vliegtuigen een groot deel van de dag aan de grond... vanwege de aswolk van een IJslandse vulkaan. De KLM vliegt op zijn vroegst weer om 2 uur vanmiddag, Transavia op zijn vroegst om 4 uur. Zeker 10 Europese landen hebben hun luchtruim vanwege de aswolk geheel of gedeeltelijk gesloten. Het ziet er niet naar uit dat de situatie snel verbetert, omdat de aswolk zich over heel Noord-Europa verspreidt. Het lijkt erop dat de verdreven Kirgizische president Bakiev definitief de macht heeft opgegeven. Volgens de nieuwe interimregering heeft hij zijn ontslagbrief getekend en per fax opgestuurd. Bakiev vertrok gisteren uit Kirgizië en ging naar het buurland Kazachstan, waar hij werd ontvangen door president Nazarbayev. Zijn vertrek zou tot stand zijn gekomen na bemiddeling door Rusland, de Verenigde Staten en de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, waar Kazachstan nu voorzitter van is. Of Bakiev in Kazachstan blijft is niet duidelijk. Volgens Russische media gaat hij binnenkort naar Turkije. Financieel woordvoerder Paul Tang van de PvdA vertrekt uit de Tweede Kamer. Hij stelt zich niet beschikbaar voor een nieuwe termijn. In een Twitterbericht schrijft hij dat hij meer heeft met de knikkers dan met het spel. En dat bij hem thuis iedereen blij is. Paul Tang zit ruim drie jaar in de Kamer. Hij kwam vorig jaar negatief in het nieuws toen bleek dat hij stukken van Prinsjesdag had gelekt naar RTL Nieuws. Zangeres Anouk en de band Kane zijn de grote winnaars van de 3FM Awards. Ze wonnen allebei twee prijzen. Anouk onder meer voor beste zangeres en Kane voor beste band. Beste zanger werd Guus Meeuwis. De, 3 de 3FM Award voor beste nieuwkomer was voor zanger Whalen. De jaarlijkse radioprijzen voor Nederlandse artiesten werden uitgereikt in de Gashouder in Amsterdam.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 gleaming. Candy paint, keep that whip cleaning. Cleanin'. They always be talking that country slang. We like beat the beat in the back beating. Beatin'. I be so low from that chiefin'. I love how he keep my body screaming.